jou is het mooiste op aard. Want jij draagt de ring die de liefde bewaart. En als dan vanaf het uur van scheiden zal slaan, dan fluister ik zacht dat onze liefde blijft. ons wederzien, als dan voor je trouw. En als wij weer scheiden, dan vraag ik aan jou, breng me twee witte rozen als teken van trouw. Het leven met jou is het mooiste. liefde bewaar En als straks voor ons de bruiloftsklok slaan.